Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. De Europese politieorganisatie Europol heeft een groot drugsmokkelwerk uit de Balkan in het zuidoosten van Europa opgerold. Gisteren werden in Servië en Nederland invallen gedaan. In totaal zijn dik 20 mensen opgepakt. Ook zijn luxe auto's, dure horloges en 3 miljoen euro aan cash in beslag genomen. en werden zware wapens en explosieven gevonden. Volgens Europol zit deze drugsorganisatie achter de invoer van kook uit Colombia, Brazilië en Ecuador. Onderwijsminister Wiersma gaat onderzoeken of de regels voor de eindexamens Nederlands strenger kunnen. Nu mag je daar nog een vier voor halen, als je de andere vakken maar goed doet. De onderwijsinspectie wil daarvan af, want steeds meer leerlingen hebben moeite met lezen en schrijven. En de minister vindt zo'n verplichte voldoende voor Nederlands een interessant plan. Alle goede ideeën die er zijn om de basisvaardigheden omhoog te krikken, die eh, hebben we zelfs echt hard nodig ook. Weer kunnen klanten van ING niet betalen via de app. Sommige klanten kunnen zelfs helemaal niet inloggen. De bank zegt op Twitter dat ze hard werken om de boel te fixen. De afgelopen weken ging het al vaker mis met de ING-app. Het leven van een politieagent in Amerika is vaak heel spannend... maar er valt ook wel wat te lachen. Agenten in Oklahoma waren op patrouille toen ze bij een boerderij iemand om hulp hoorden roepen. That's a person. Is it go? Uh, <laughs> it is. I don't know if it's an animal <laughs> or a person, but sure enough, we are walking over here. I'm like, that's a person. Ja, het was dus een geit. De boer legde aan de politie uit dat het dier zijn maatje miste... en daarom zo aan het krijsen was. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Het is zo'n 18 tot 22 graden. Later vandaag wel kans op een flinke bui.